Hij had met zijn slachtoffer op het Leidseplein ruzie gekregen over de ritprijs. Justitie eiste drie jaar cel. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat de dood van Sitek het gevolg is van een noodlottige reeks gebeurtenissen. De politie heeft vier jongeren aangehouden voor het aanzetten tot ontucht en kinderporno. zijn twee jongens en twee meisjes in een leeftijd van 13 tot 17 en komen uit Rijnsburg en Katwijk. Ze hebben twee kleuters aangezet tot seks. In een speeltuin moest een jongetje van vijf een meisje van dezelfde leeftijd uitkleden en seksuele handelingen bij haar verrichten. Dat werd gefilmd met een mobieltje. De ouders van de kleuters hebben de politie gebeld. De aswolk uit IJsland heeft de internationale luchtvaart tot nu toe ruim 1,3 miljard euro gekost. De brancheorganisatie voor de luchtvaart, IATA, noemt de crisis rampzalig. Vorig jaar leden vliegmaatschappijen door de recessie samen zo'n 7 miljard euro verlies. Dit jaar werd een verlies van 2 miljard verwacht, maar dat wordt nu dus veel meer. Op Schiphol vertrekken en landen vanochtend zo'n 50 toestellen per uur. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 70. Transavia verwacht dat morgenavond alle vluchten weer volgens schema verlopen. Ook Duitsland herstelt zich nu duidelijk van de gevolgen van de IJslandse aswolk. Een Belgisch echtpaar heeft in 12 jaar tijd bijna 770.000 kilometer met één auto gereden. Stel woont in de buurt van Hasselt en werkt op, op 100 kilometer afstand in Oost-Vlaanderen. Dagelijks rijden de man en de vrouw 200 kilometer in hun Volvo. Of de 767.000 kilometer een record is, is niet duidelijk. Het weer nog in het zuiden hier en daar zon.